wil de weg vrijgemaakt voor de nieuwe koning, Felipe VI. Vandaag ondertekent Juan Carlos de abdicatiewet in een korte ceremonie op het paleis. Zijn zoon en opvolger Felipe zal daarbij zijn. Het is het laatste dat Juan Carlos zal doen als koning na 39 jaar op de troon. Morgen wordt Felipe in het parlement uitgeroepen tot nieuwe koning van Spanje. Op het WK voetbal zijn Rusland en Zuid-Korea niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het werd 1-1. Eerder op de avond werd er bij Mexico tegen gastland Brazilië helemaal niet gescoord. België heeft zijn eerste WK-wedstrijd wel gewonnen. Tegen Algerije werd het 2-1. Het weer, vandaag van tijd tot tijd zon, maar kan ook een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en dan kans op motregen.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 De gedupeerden krijgen een deel van hun premie terug. Hoeveel verschilt per klant? Gemiddeld gaat het om 3 à 400 euro. Het is de derde keer dat Egon mensen met een woekerpolis een collectieve schikking aanbiedt. In Nigeria is een aanslag gepleegd op voetbalfans die naar de WK-wedstrijd Brazilië-Mexico keken. Een man reed met een taxi op de fans in en blies zichzelf op. Er zijn veel gewonden. Volgens ooggetuigen zijn er ook doden gevallen. De aanslag is niet opgeheist. In de stad zijn eerder aanslagen gepleegd door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Voor de kust van Maleisië is een boot met bijna 100 vluchtelingen aan boord gekapseist. 66 mensen worden nog vermist, de rest kon worden gered. De boot kwam uit Indonesië. Volgens de Maleisische autoriteiten was hij ongeschikt voor een zeereis. Treinkaartjes in de spits worden op korte termijn niet duurder. De NS had met staatssecretaris Mansveld afgesproken dat de prijzen van de kaartjes in de spits omhoog mochten. Daarbuiten werd reizen juist goedkoper. Op het plan is kritiek, onder meer van milieuorganisaties die bang zijn dat mensen door de duurdere kaartjes in de auto stappen. Mansveld gaat daarom opnieuw.